Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De Spaanse om de geheimtaal van koning Ferdinand II te kraken. De koning gebruikte geheimschrift in zijn contact met een legeraanvoerder begin 16e eeuw. Ze gebruikte meer dan 200 symbolen. De brieven liggen in een museum in Toledo. De inlichtingendienst bood aan om te helpen ze te ontcijferen. Daar waren ze een half jaar mee bezig. In de brieven geeft de koning onder meer instructies voor de inzet van militairen in het zuiden van Italië. De Iraanse regering maakt zich zorgen over de protesten tegen de plicht om een hoofddoek te dragen in het land. Vrouwen en meisjes ouder dan 9 jaar moeten in het openbaar een hoofddoek om. Maar daar is de laatste weken steeds meer protest tegen. Ingrijpen bij die protesten werkt niet, heeft de regering inmiddels vastgesteld. Bovendien is de meerderheid van de Iraniërs inmiddels voor afschaffing van die plicht. Volgens deskundigen is dat voor de betogers een grote opsteker. Bij een brand in een dak- en thuisloze opvang in Leiden zijn vijf mensen gewond geraakt. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. De anderen hadden rook ingeademd, maar hadden geen verdere behandeling nodig. De bewoners worden tijdelijk opgevangen. En wetenschappers hebben met behulp van een nieuwe lasertechniek tienduizenden Maya-ruïnes ontdekt in het tropisch regenwoud van Guatemala. Bij deze techniek worden vanuit de lucht laserstralen naar het aardoppervlak gestuurd. De echo's worden opgevangen en verwerkt tot een driedimensionaal beeld. Uit de beelden blijkt dat Maya-steden waarschijnlijk veel groter waren dan tot nu toe werd aangenomen. In de beelden waren huizen, paleizen, aquaducten en verdedigingswerken te zien... die nu zijn overwoekerd door het regenwoud. Het weer, de temperatuur ligt vannacht tussen 0 en min 3 graden. Lokaal kan het glad zijn. Het is overwegend bewolkt en er kunnen wat winterse buien vallen. Ook morgen nog veel bewolking met kans op winterse neerslag. Soms kan even de, wind de zon doorbreken. Voor 2 tot 4 graden, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan.